je nog ver van mij bent, zie ik ze al. Wandelend als kristal, wandelend als kristal. Toen je me eenmaal aankeek, was het met mij gedaan. Al wist ik niet hoe je Jij met die lachende kijkers trok mij af. Jouw ogen zijn als sterren aan het heelal. Vonkerend als kristal, vonkerend als kristal. Als je nog ver van mij Als ik in jouw lieve trouwe ogen kijk, voel ik me zonder rijkdom gelukkig en rijk. Jouw ogen zijn als sterren aan het heelal, rond als kristal, rond als kristal. Als je nog